DJ's steken hem in de fik, man. Keep the fire burning, terwijl burn it up, je hoort een risky. Met de dubuitvoering van de Amerikaanse persing, dus weet je dat. En dat was speciaal voor jullie want die vroege maand op 834949. Boutique Tuf Tuf, boven in het Hilvershof, tegenover het Lampenpaleis. Voor als je eens in wat anders wilt lopen dan een ander. Boutique Tuf Tuf, met de modieuze mode voor de modebewuste vrouw van 18 tot 48 jaar. En bovendien binnenkort ook met een beperkte wintercollectie herenkleding. Boutique Tuf Tuf, bovenin het Hilvertshof. Natuurlijk ook voor je spijkerbroek, in alle soorten en maten. De prijzen variëren van 49,95 tot 79,95. Boutique Tuf Tuf, bovenin het Hilvertsop, tegenover het Lampenpaleis. Voor als jij eens in wat anders wilt lopen dan een ander. zo vrij voelen als een vogel? Bel dan nu 021 59 35 935 in Bussum. En geef je op voor zo'n fantastische cursus zelfvliegen? De eerste Gooise zeilvliegschool leidt op voor het internationaal AB en C-brevet. Zeilvliegen, oftewel drachenvliegen, een fantastische adembenemende sport. Kan bij de Eerste Gooise Zeilvliegschool, postbus 1345 1400 BH in Bussum. Telefoon van de Eerste Gooise Zeilvliegschool 021 59 35 935. Bel snel en vlieg een rondje mee. zo, dat weet je ook weer. Nog één plaatje voor de hittip. We draaien Heaven 17 met Come Live With Me van de Peter Luxury Gap in de lange uitvoering. passion missing. Come live with me. Kiss the boys bye. Come live with me. Kiss the boys bye. Come live with me. Dinner parties followed, and all my age implies. My friends began to talk. I began to realize. If half the things they say are quarter true of me, then how can I eclipse the youth you gave to set me free? There was something in your smile that was hard to reconcile. The time had come to testify to reason. Though years will not erase remembrance of those days, at least there's no submission to heart's treason today, my tomorrow. No more shame, only sorrow. All that kissing, there's something missing. Come live with me. are sometimes wrong, but the weak are never free. The choice we made we can evade. Don't try to follow me. Here today, my tomorrow. No more pain, only sorrow. Lekker jongens van Heaven 17 hoor. Kiss the boys goodbye. Het is een mooie zin in de... En dan regent het ook nog. Je hoorde Come Live With Me van Peter Luxury Cap, van Heaven 17. Twee over één. Wat een timing hè, voor de hit -tip. Dat dacht ik ook. Hier is Shy met Electricity. Ditmaal de single uitvoering. Dit zit hier voor deze keer. Je hoorde Shine met de single uitvoering van Electricity. De grootste en gezelligste dansschool staat nu in Hilversum. Danssportcentrum Alberto, Oude Amersfoortseweg 253 op de hoek van Linschotenlaan 2 in een geheel nieuwe, fantastische accommodatie van maar liefst 800 vierkante meter. Lessen in ballroom, Latin American, rock and roll, beat en soul en bovendien wedstrijdtraining en oude dansen. En ook privélessen behoren tot de mogelijkheid. Iedere zaterdagavond zijn er dansavonden voor leden en introducees. Kom eens langs bij de grootste en gezelligste dansschool van Nederland. Met zijn van ouds bekende persoonlijke aandacht om goed en prettig te leren dansen. Tot ziens bij Danssportcentrum Alberto. Oude Amersfoortseweg 253, hoek van Linschotenlaan 2. Bij Alberto leer je het zo. De Almarkt, het grootste en voordeligste voordeelkoopcentrum van het Gooi, vindt u aan de Larensenweg, hoek Jan van de Heidenstraat in Hilversum. Bij de Almarkt bent u van alle markten thuis. De Almarkt biedt u een complete supermarkt en alle versmarkten onder één dak. Vlak voor de ingang kunt u uw auto probleemloos en gratis parkeren. In onze ruim gesorteerde supermarkt vindt u voornamelijk vertrouwde merkartikelen voor betaalbare prijzen. kleine vleeswarenafdeling biedt een klassieke keuze vleeswaren... van boterhammenworst tot shawarma-rollade, vers gesneden. Deze afdeling bewijst dat een goed belegde boterham niet duur behoeft te zijn. Onze voordeelkrant wordt wekelijks gratis bij u thuis bezorgd... of ligt bij de ingang van de Almarkt voor u klaar... Als u van alle markten thuis wilt zijn, kies dan het grootste en voordeligste voordeelkoopcentrum van het Gooi. Almarkt, dat is het. Larensenweg, hoek Jan van de Heidenstraat in Hilversum natuurlijk. Zo, dat is er ook weer uit. Ik kwam een beetje loze strot uit, maar ja, dat doe je bijna aan. Ik zou een plaats van de Groot draaien voor Randstad, dus dat doen we dan maar. Hier is Lime met Guilty. en Lime, Lime 3. Je hoorde Guilty. En we gaan wat verzoekjes combineren, anders komen er nooit doorheen voor de klok van 2 uur. Verzoekje van Sylvia voor Robin. En van Mirjam voor Anita, Marion, Lilian, Marleen. 3H3 van het Comenius. En van Lilian voor Marleen, voor Roy, voor zichzelf. Nou, dat kan het? We zullen die matsen. Die volgende Funk Masters, dus die draaien we ook. Hier is It's Over. over. Hij is zeker over. Ik doe? Zo, nou is hij echt over. Hoppakee. Door met de verzoekjes van Petra voor Tineke, Ellen, Nanda, Daniel, Benet, Mark. En van Karen, van Evelien, Roy, Marleen en Lilian. Van Germa voor Mariette, Kees, Wim en Rosanne. En van Nancy voor Geraldine, Ma, Arno, Kees en Edwards. Natasja King en EMFM. Ja, dat bedoel ik maar. Even blaffen joh. We draaien de disco single helemaal voor jou. King met AMFM. Ik heb nog een eh, zakelijke mededeling als je iets wat te doen hebt of niks te doen hebt. Kom maar eens gezellig wat eten en wat drinken in Café Eethuis Naar de Bos in Naarden. Iedere woensdagavond is er live jazzmuziek in de jachthaven Naarden. En de aanstaande zaterdagavond treedt op het orkest Domino 4. En die komen live daar. In het jachthavengebouw Onderwal nummer 6 in Naardenbos. leave you free. I forget, Oh yeah. Je hoorde Natasha King met EMF en de disco single. Met de doorheen een mededeling over café des is naar de bos. Dus je bent er helemaal bij. Lopen de verzoekjes van Paul voor alle bekenden. Van Donny voor zichzelf. Van Linda voor Claudia, Mark, Michel en voor Sandra. En van Helen voor de oma, voor Jolanda, voor pa en ma. Die 17 jaar getrouwd waren gisteren. Voor Judith, voor mij en voor Roy. En de laatste van de familie Zwiersta voor Hans die vandaag jarig is. Hans van harte jongen. Ik heb helaas geen spotje hier, maar alles heb ik hem voor je gedraaid.